Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in Gazastrook. Wel is duidelijk dat er al urenlang explosies zijn te horen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn de komende uren de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah dat Israël al maanden aankondigt, vannacht begint. Israël zegt wel dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah, maar heeft verder geen informatie erover gegeven. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de politie het tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam gaat ontruimen. Sinds vanmiddag staat er een demonstratietentenkamp op de campus van de Universiteit van Amsterdam. Toegangswegen naar het terrein zijn gebarricadeerd. De demonstranten willen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Volgens AT5 van het Parool staan er veel politieagenten en een shovel klaar... maar is er nog geen beslissing genomen door de leiding van de politie, het OM en burgemeester Halsema. In de schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant... zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden. Bij de brand in Zevenbergse Hoek in, in de houten schuur... waren afgelopen donderdagavond ook kleine ontploffingen te horen. Een specialistisch team van de politie kwam erachter... dat er in het pand een amfetaminelab zat... Kort na het uitbreken van de brand verplaatste de bewoner een auto met daarin twee kratten vol synthetische drugs.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 Oh Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, gun. 9 we thought would never end. Said the bloodhound to the staggered bay, I thought you were my friend. I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for? She thinks it's better left unsaid. loving her sense Always knows just what to say She always takes me She's all good loving at once. She's all good loving at once. She's all good loving at once.